Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. EU-president Tusk verwacht dat het een zware klus wordt om een deal te bereiken over de vluchtelingencrisis. Hij zei dat kort voor het begin van de EU-top daarover in Brussel. De regeringsleiders moeten volgens Tusk hun hoofd koel houden en gecoördineerd samenwerken. Alle 28 lidstaten moeten met de deal kunnen instemmen en de afspraken moeten aan alle internationale wetten voldoen. Privacyorganisaties hebben kritiek op de nieuwe overeenkomst over data tussen de VS en Europa. In de overeenkomst staat hoe Amerikaanse bedrijven gegevens van Europese burgers in de VS mogen opslaan. Vorig jaar veegde het Europese Hof van Justitie de oude overeenkomst van tafel, omdat die de privacy van Europeanen onvoldoende beschermde. In februari sloten Amerika en Europa een nieuwe overeenkomst, maar ook die voldoet niet aan de eisen van het Hof, zeggen de privacywaakhonden. De huidige Amerikaanse wetgeving schiet tekort en ook zou er nog onvoldoende toezicht zijn op inlichtingendiensten in de VS. Duitsland heeft zijn ambassade en consulaat in Turkije tijdelijk gesloten. Ook de Duitse school in Istanbul is uit voorzorg dicht. Volgens de Duitse regering gebeurt dat vanwege de recente aanslagen in het land en de dreiging voor meer terreur. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van zondag is opgeëist door een Koerdische splintergroepering, de TAK. Die dreigt met meer aanslagen zolang Turkije niet stopt met de aanvallen op Koerden. Gemeenten moeten beter nadenken over de aanpak van drugs op festivals, vindt het Trimbos Instituut dat onderzoek doet naar verslavingen. Gemeenten hebben volgens het instituut geen idee hoe ze met drugsproblemen op festivals moeten omgaan. Daarom heeft het Trimbos een richtlijn gemaakt voor de aanpak ervan. Het plan is gemaakt met alle partijen die voor de veiligheid op festivals moeten zorgen. Het weer zonnig en droog bij een graad of 11. Morgen eerst nevel, mistbanken en bewolking. Geleidelijk breekt de zon door. Dan wordt het 7 graden aan de kust en 11 in het binnenland. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate.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 Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, daar zijn we er weer, hè? ja, zeker. Zo, even de microfoon goed. Zo, hey Dol! Hey, hey Ruud! Alles goed met jou? Ja, tuurlijk. Ik ben er weer, hè. Bevalt het je weer lekker? Drie dagen in de week? Ja, tuurlijk, man. Ja, mooi Tuurlijk, man. Thuis zit is toch ook niks? Verschrikkelijk. Thuis zit is gewoon verschrikkelijk. Ja. Het is dus een soort ballingschap, hè? Ja. Ja. Die muren komen op je af, joh. Meestal, ja. moet je toch niet aan denken. Nou, ik nee. heb alweer een wereldreis gezien, hoor, vanmorgen. We hebben weer op heel veel plaatsen geweest. Oeh. Ja, je gaat nu met, eh, met speciaal vervoer, kom je, hè? Ja. Waar ben je allemaal langs geweest dan? Nou, ik ben in Sparendam geweest. Ik ben in oh, Heemstede geweest. Ik ben oh. in de Waardepolder geweest. Ja, ah, je ziet nog eens wat van de wereld. Ja, met dit weer. Hartstikke leuk, man. Ja. Oud Sparendam. Hartstikke ja, leuk. geweldig, he. Ja, dat is leuk. En je was, uh, je was vrij vroeg, geloof ik, hè? Ja, ik zat nog aan het ontbijt. Stond hij al voor de deur. Echt waar? <laughs> Zo aan het ontbijten. Eh, ik sta voor de deur hoor. Huh? Eh? <laughs> Gauw je ah, broodje in de zakkie. <laughs> nou. Valt wel mee hoor. Ja. Ze kondigen meestal vijf minuten van, aan van tevoren dat ze komen. Ja. En, eh, nou Ah, dan heb je nog tijd zat. en dan wachten ze ook nog vijf minuten als je niet klaar bent. Dus je hebt altijd nog tien minuten spelen. Nou, ah, maar het, is, eh, het is ideaal. Mensen doen gewoon goed hun werk. Ja, het is mooi dat het bestaat, want eh, ja. anders had je dit op je buik kunnen schrijven. Hè? Wel met hele grote letters. Ja. Want je hebt een vrij grote buik natuurlijk. Nou, dat hoef je niet aan iedereen te vertellen. Ja, dat zien ze toch via de livestream. Nee, natuurlijk niet. Die buik zit net verborgen Nou, mensen, ik zou zeggen... Eh, nou, je staat nog wel eens op ook, hoor, Jansen. Je zit net, verborgen <laughs> achter de mentabel. maar goed, dit is Zandvoort Leus. Het is 17 maart vandaag. Het is 12 uur geweest. Als u al een broodje op uw bord hebt, eh, wensen wij u smakelijk, eten. En Dolly is er ook. Nou, dat heeft u dus alweer gehoord. Gehoord, ja, eh, natuurlijk. Ja. <laughs> Dus we hadden weer ouderwets tegen hem. Ja, ja. En eh, we hebben weer veel lekkere muziek vandaag. Onder andere van het nieuwe album van Paul de Munnik. Kon u ook nog van de week op televisie Maar goed, die hebben we ook. En eh, nou, nog veel meer moois. Ja, ja. ja. Ik kon net een korte blik werpen op je lijstje, maar uh, inderdaad, wat, gezellig hoor. Komt wat dan hoor? Oh, en ik heb een leuk nummer meegenomen. Oh, ja? leuk Oh, ik heb zo'n leuk nummer nou, meegenomen. We gaan het allemaal... En we hebben natuurlijk een 3 in 1. Hey, en uh, ja. ook dat weer, want eh, ik weet niet of Charlotte dat altijd doet, maar die doet het volgens mij niet. Nee, ja. Cor ook niet. Nee. Zullen ze eens eventjes instrueren? Dat ja, maar, maar ik, ik heb ook een keer een uitzending gedaan, hè, in eentje. Oh ja? Ja, maar oh. ik kon dus het muziekje van de 3 in 1 nergens oh, vinden. dat nou. moet je misschien eens een keer uitleggen hoe dat, dat staat werkt. staat er gewoon hoor. Nou, ik kon het niet vinden. Ja, het staat er gewoon. Maar dat komt allemaal goed. Gaan we allemaal wel eens even regelen. Maar eh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja. Ja, leuke 3 ehm, in 1 hebben we. Ja, omdat het vandaag St. Patrick's Day is. Ja. Hé, je weet, dat is de Ierse feestdag. Dus heb ik een 3-in-1 met uh, Ierse dingen vandaag. Oh, wat leuk. Ja, oh, Ierse, de Dubliners gaan we doen vandaag. Oh, wat leuk. Nou, en dan nog met het nummer van mij. Dat ben is ook wel zo gezellig. Oh, jongens, zet de stoelen aan de kant, hè. Eh, we gaan eh, dus echt gewoon even... De 3-in-1 is in het kader van St. Patrick's Day, want dat is vandaag. Dat is de, de patroonheilige van Ierland, hè, zeg maar. Ja. Nou, dan gaan we dus wat aandacht. Maar we gaan eerst gewoon even muziekje draaien. Ja, laten we maar goed plan. Ja. ja. Wat ga je draaien? Eh, als het goed is, Guus Meeuwis. Als het goed is. Guus Meeuwis? Oh nee. Nee, er staat nu ineens iets anders. Nou ja, maar uh, is weggevlogen, hè? Ja. ja. Ik dacht dat ik Guus mee was. Hoor. Ja, die stond er ook net. Ja, maar nou weg. Ja, ineens is hmm. hij eh, gevlogen. Komt er dan. Ah. Komt er dan. Van de, ah. van de Common Limits. zat volgens mij net ook in de non-stop. Nou ja, jammer dan. Je zet de camel limits in your eyes. hoor, die limits. Heerlijk. In Your Eyes heet het nummer. En het is nog niet helemaal kwart over twaalf. Maar in verband met de tijd gaan we dan toch maar nu eventjes over naar de 3 in één. Jawel, gaan we gewoon doen. Kijk, er is hij al. <laughs> in één. Ja, kondigde aan in verband met St. Patrick Day.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 Dilly, you're drunk, you're drunk, you silly old fool, till you cannot see. They're two lovely geranium pots my mother sent to me. Well, there's many a day I travelled a hundred miles or more, with laces in uranium pots I never saw before.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 where my own head should be. Till you're drunk, you're drunk, you silly old fool, till you cannot see. That's a baby boy that my mother sent to me. Well, it's many a day I travelled a hundred miles or more, but a baby boy with his whiskers on I never saw before. da da da da dee dee da 1. 1. A ah, hungry feeling came o'er me stealing, and the mice were squealing in my prison cell, and the old triangle when jingle jangle all along the banks of the Royal Canal to begin the morning, a screw was ballin'. Get up! Yeah, bowsy and clean up your cell. And the old triangle, when jingle jangle, oh. the lags were sleeping. Humpy Gussie was creeping as I lay there weeping for my gal Sal and the old triangle. When Chingal in the female prison. There are 75 women, tis among them I wish I did dwell. Then the old triangle could go jingle jangle. city where the girls are so pretty. I first set my eyes on sweet Molly Malone as she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels So Patrick's Day is het vandaag. En dat is de, grote feestdag altijd in, eh, in Ierland. En ehm, dat is eigenlijk een beetje zo'n beetje de, de patroonheilige eh, van dat land. En ehm, ja, dat vieren ze elk jaar dus op deze dag. En op ehm, deze dag, eh, wat is het vandaag? 17 maart. Ja. En dat is echt een groot feest hoor daar. En dat wordt in Nederland ook gevierd. Alleen doen ze het in Nederland dan niet vaak op de dag zelf. Weet bijvoorbeeld dat er aanstaande zondag een hele leuke Ierse party is in Beverwijk. Met, eh, met eh, het orkest eh, Dockside. Oh. Ga, ik ook, ga ik ook zeker heen, denk ik. Dat is altijd ontzettend gezellig. En het is twee stappen lopen van mijn huis af, dus dat moet kunnen allemaal. Is dat een, een kroegje of zo? Dat is een café, ja. En, dat oh. is, en ja, Café Sport. En daar speelt uh, Dockside. En dat is een... dat is al van oudsher een van de, van, nou, de topbands uit deze omgeving... die dus eerste muziek spelen. En, en dat is zondag, zeg ja, zondagmiddag. Leuk. Ja. Nou, dan kom ik misschien ook wel even. Nou, ik zal kijken hoe laat het begint. Volgens mij begint het om drie uur. Ja. En eh, het, is, dat wordt groot feest daar. Dat kan ik je nu al vertellen. Ja, dat wordt hartstikke leuk. <laughs> Leuk. Goed, eh, we hoorden achtereen volgens de Five Drunken Nights. Dan zult u natuurlijk zeggen, nee, het heet Seven Drunken Nights. Ja, dat klopt. <laughs> Alleen ehm, op de single die in de tijd verscheen, en ook deze versie dus, zijn er twee dagen afgelaten. En eh, dat hebben ze gedaan <laughs> omdat de tekst gewoon veel te schunnig werd. <laughs> Want hij ging tot dan die lazen bij het bed, maar in de oorspronkelijke versie, de lange versie, gaat hij nog even door. Ik zal niet vertellen hoe het uh, verder uitloopt. Dat moet u maar eens opzoeken. Maar hij hoort dus officieel nog twee coupletten te hebben. Want die zesde en die zevende dag hoort er natuurlijk ook bij. Want het liedje heet Seven Drunken Nights. Dus dat moet ook nog. Maar als u... Eh, ik heb wel eens gehoord dat, uh, dat Dockside <laughs> bijvoorbeeld... die spelen dan echt de echte versie. En die, die doen hem volledig. En, maar ik zeg het, de tekst wordt die zesde en die zevende dag behoorlijk schunnig. <laughs> maar ik vind het wel ontzettend leuk. Ehm, verder, ehm, wat wou ik zeggen? Oh ja. Daarna hoorde u The Old Triangle. Ook zo'n typische Ierse ballade. Helemaal zonder begeleiding. Prachtig mooi. Eh, en eh, als laatste uh, het favoriete liedje van een vriend van mij. Die op dit moment in Ierland is. In, in heet dat plaatsje. Ik weet niet hoe je dat op zijn Iers uitspreekt. Je schrijft als Banner. Klein dorpje in het centrum van Ierland. Die zit daar op dit moment. En het liedje dat heet Molly Malone. Prachtig mooi liedje. Nou, St. Patrick's Day dus. En het is gewoon gezellig. En we gaan nu maar even... Eh, wat ik eh, u al eerder beloofde doen. Want dat hadden we nog niet gedaan. En dat gaan we nu doen. Ja. Guus Kus van mij. Voor Dolly. Als ik wakker word, vroeg op moet staan. Jij krijgt een kus van mij. Als ik thuis kom of van huis af ga. Jij krijgt een kus van mij. Bij wel. Jij krijgt een kus van mij. Je bent zo mooi en alleen maar lief. Jij krijgt een kus van mij. Een hele tel voor jou van mij alleen. my How am I supposed to keep my cool? Come on. When next to you, how am I supposed to keep my cool? Madcom. How am I supposed to keep my cool? Swingvillers van ouds, hè? En het is mooi weer buiten, zeg. Oeh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. De man heeft weer helemaal gelijk. Het is 17 eh, maart en ik ga u het regionale nieuws voorlezen. De reddingsbrigade heeft gisteravond een zeehond van het strand van Zandvoort gered. Twee mensen troffen de zeehond tijdens een strandwandeling aan... ter hoogte van strand en Far Out. De zeehond maakte rare stuiptrekkingen. De gealarmeerde politie riep assistentie in van de reddingsbrigade Bloemendaal... en in afwachting hiervan werd er een kleed over de zwakke zeehond gelegd. Het beestje is in een rietenmand getild en naar de Post in Bloemendaal gereden. En vanuit daar wordt de zeehond naar zeehondencentrum Pieterburen gebracht... waar hij kan aansterken. Een motorrijder van de politie raakte woensdagochtend betrokken bij een aanrijding met een personenauto op de Willem Klooslaan in Heemstede. Er vielen geen gewonden. De dienstmotor is volgens een bericht op de Facebookpagina van de politie Zandvoort en omstreken met lichte schade weggesleept door een bergingsbedrijf. Op 16 maart, dat is dus gisteren, heeft er tussen kwart voor drie smiddags en kwart voor vier... een auto-inbraak plaatsgevonden aan het parkeerterrein naast de Watertoren in Zandvoort. Het gehele navigatiesysteem is professioneel uit de auto gehaald. Als u informatie heeft, neemt u dan alstublieft contact op met de politie... via telefoonnummer 0900 8844. Racefans, allemaal opgelet, want vanaf vandaag start de voorverkoop van racedagen Driven bij Max Verstappen, die op 4 en 5 juli, juni, met een N hè, van Nico, plaatsvinden op circuitpark Zandvoort. Verstappen geeft verschillende demonstraties met de Formule 1-auto... en is ook bij handtekeningssessies present. Maar er is meer, want er staan diverse races... waaronder het Formula, Formule 4 en EZ Championship op het programma. Ik maak er een heel raar woord van, hè? Engels met Nederlands door elkaar. Maar goed, de eerste entree-tickets zijn verkrijgbaar via www.verstappen.nl en www.circuitzandvoort. Volgens de Rekenkamer van Zandvoort leidt informatieachterstand bij de gemeenteraadsleden regelmatig tot het gevoel dat ze voor voldongen feiten worden geplaatst. Dikwijls ontbreken in dossiers uitgewerkte alternatieven voor de gekozen optie. Veel financiële informatie in de stukken waarover de gemeenteraad moet oordelen... zijn bovendien moeilijk te doorgronden. Hierdoor kan onduidelijkheid over financiële consequenties en risico's lang blijven bestaan. De Rekenkamer stelt ook dat de gemeenteraad niet of nauwelijks wensen aangeeft... over wanneer en hoe ze waarover geïnformeerd wil worden. Dit ondanks dat er aanwijsbaar op diverse momenten in het besluitvormingsproces veel vragen, onduidelijkheden en onzekerheden bij de raad leven. Bijvoorbeeld over financiële consequenties en risico's. De Kamer doet in haar aanbeveling eh, diverse suggesties om een en ander te verbeteren. En zo roept ze de Raad op veel duidelijker te zijn over de eigen informatiebehoeften. Nou, tot zover het eh, regionale nieuws. Maar even, oh wacht even, wat ik misschien nog wel even nog kan vertellen... is, eh, want het is natuurlijk heerlijk weer... en we gaan eh, binnenkort weer lekker erop uit... Maar wees u zich ervan bewust dat de brug over de Grote Sluis in Sparendam... de komende dagen en het weekend voor verkeer beperkt tot helemaal niet toegankelijk is. Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert van woensdag 16 maart... tot en met maandag 21 maart onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug. Nou, donderdag, vrijdag en een deel van de zaterdag... zal één weghelft van de brug begaanbaar blijven voor verkeer. Maar zaterdagmiddag vanaf half vijf en de hele zondag is de brug volledig afgesloten... en kan er geen enkel verkeer overheen. De brug kan maandagochtend om half zeven naar verwachting weer open. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke voorziening gemaakt... om de sluis te kunnen passeren. En ook voor de scheepvaart geldt dat de doorgang van woensdag tot en met zaterdag half vijf beperkt is...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 stijgt de temperatuur naar een graad of 10. Vanavond en de komende nacht is het helder... en bij een zwakke tot matige noordwestenwind daalt de temperatuur... naar waarde een fractie boven het vriespunt. Morgen schijnt de zon ook weer volop en is het droog. Mogelijk verschijnt er later op de dag vanuit het noorden wat sluierbewolking binnen... maar daar heeft de zon geen last van. De noordenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 9 graden. Nou, dat was dan het weerbericht volgens eh, Rico Schreuder. Dat was het weer. Dit is de Amsterdam Klesmer. Spelen op een man dat lijkt altijd te kloppen. Of het nou bij je was of niet, was dat dat raak. Had er geen bureautje, maar het was ook net een zootje. Toen waren wij op straat, bliezen we ons uit de naad. Zonder dinersjommen waren wij dit nooit begonnen. Altijd waren snappels goed betaald en was er eten laat me je vertellen dat wij altijd zullen zorgen dat er fijn, bier en stuf is. Voor naar de gig wij zijn en band die altijd en nee, we nemen geen genoegen. Met wat voor routine klussen dan ook, wel blijven zwoegen. We stampen als een beest omdat we jullie willen pakken. Met onze super vette nog Dat is een jongen? Zijn het begonnen? Dat is ons leven. Alles te geven. Dat is een jongen. Zijn het begonnen? Dat is ons leven vergeven. op een festival waar ik je toen ontmoette stuurde je een mailtje met de hartelijke groeten. We waren jaren samen als een stel in de festijn. Maar het blijkt al beter om weer zonder je te zijn. Want ik heb een bed en daarbij blaas ik voor mijn leven. Naar de komen blijven staan, ik heb zoveel te geven. Want ik ben een jongere met ongeschonden korgels. Kom maar hier en zet je neer met je mooie tovers. Ik ben geen ganig, maar een gaaiers en ik ben geen slomen. Heb hier geen sjoegen van, laat ik je lekker bomen. Ik ben geboren in de stad, die is gebouwd veel de vis in jou, ik moet nog even halen. Wat is er jongen, zijn en begonnen. Dat is ons leven, alles begrijpen. Wat is een jongen. genoegen Met wat voor routine klussen dan ook, we blijven zwoegen We stampen als een beest omdat we jullie willen Amsterdam Klezmer Band. En dat was een speciaal verzoek voor jou. Wat, wat, heb jij met die muziek? Wat heb jij daarmee? Ja, Oh, sorry. Oh, stond ik nog niet open? Nee. Ja, nee, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik, ik geniet daarvan. Ik hou van, dat, eh, van die Jiddische muziek. Ja, of misschien omdat ik zelf een beetje Jiddisch ben, maar dat weet ik niet. Maar ik heb altijd een voorliefde voor dat soort ah, muziek. is wel lekker. Ja. Het is feest. En, en ik draai, ik wilde hem vandaag graag horen... omdat ik weer iets van mijn bucketlist af kan strepen. Jawel, ik heb ook een bucketlist. Een emmerlijst? Een emmertjeslijst, ja. Een emmertjeslijst, En ehm, nou, dit, dit was eh, een van de dingen die ik ooit in mijn leven zou willen doen. En dat gaat vanavond gebeuren. Ik ga vanavond naar de Amsterdam Klesmer Band. Nou, heb jij prut vanavond. Ja, ah, joh. <clears throat> Goed, hoe heet het dan? Uh, eh, op een goppen. Op een goppen. Dat nou. betekent een bruiloft, op een bruiloft. oké. Ja. Nou, oké. Okay. <laughs> Amsterdam Klesmerband. Gezellig. I'm a vampire. Dus heel iets anders. Maar kan je wel stellen. do you find her? parking lot. Gunshot in a parking lot. No one heard, no one saw. I did nothing wrong, nothing wrong. I really wish I did something. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, cause your heart's not in it. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, cause your heart's not in it. Klezmer, hè? Dit. <laughs> Vent heet de band. En het liedje dat heet Parking Lot. Oftewel, het gaat over parkeerplaats. Nou ja. Maar dan bleef ik wel thuis hoor, als ik van hun een ticket had. The Security and the Blizzards. een superband die eh, onder andere natuurlijk voorkomt in die prachtige serie die wij in de vinyljaren de afgelopen weken hebben behandeld. En die zo de moeite waard is. Ik kan u, ik kan u dat nog wel een keer vertellen. Het is zo de moeite waard om daar, eh, om daar gewoon eh, aandacht aan te besteden. U kunt de lijst ook vinden op Spotify. Dat, dat kan. Het heet The Golden Years of Dutch Pop Music. Music. En het is een geweldige serie. Eh, u kunt daar onder andere... Nou, Brainbox, QB, hoorde u al. Die komt daar, die komt daar ook in voor. Het zijn, het zijn eigenlijk allemaal cd's. Dubbel cd's. Met alle A- en B-kantjes van de singles van die bands. Nou, dat is echt geweldig. Leuk. Ja. Eh, ik noem u even een paar namen. Nog voor de mensen die dat nog niet weten. Exception zit erin. Um, ehm, QB and the Blizzard zit erin. Focus zit erin. Eh, Brainbox zit erin. De Buffoons. De Cats. Eh, Shocking Blue, Golden Earring, de oude Golden Earrings. Dus de, oudste formatie van de Golden Earrings. Eh, Q65. Zit Zen er eigenlijk in? Eh, nee. Living, Living, Blues zit erin. Nee, Zen nog niet. Ik denk dat die niet genoeg gedaan hebben. Want dat was een bandje wat eigenlijk maar heel kort ja, eh, ze hebben wel een eh, gigantische knijter van een nummer 1 hit gehad. Ja, maar dit zijn dubbel cd's met alle hits Oh, ja, nee, dat redden ze niet. Nee, dat gaan ze niet redden. Er komen eh, in het weekend van 2 april weer vier nieuwe van deze serie uit. voor de progrock liefhebbers is dat Elquin. Die komt uit. Voor de mensen van de lekkere commerciële hotseknotsmuziek... Uh, <laughs> <laughs> de George Baker Selection. Ehm, verder, ehm, voor de mensen van de oude eh, bekende gitaarpop, de eh, Jumping Jewels. En er was er nog één. Ehm. Die van eh, waar Jan Akkerman in meespeelde? Nee, dat was Brainbox. Oh, dat was, oh, was dat Brainbox? Oh, wat leuk. ja, Brainbox hoorde je net. Dat was, Jan, dat was Jan Akkerman. Oh, dat wist ik niet. Ja, en er komt er nog één, maar dan ben ik even die naam kwijt. Met oh ja, Lebarok. Lebarok, oh. die komt er ook nog in. Oké. Nou, dat is een fantastische serie. Die komen dus eh, over twee weken uit, 2 eh, april. En eh, dat is de moeite waard hoor. Ik kan het u echt aanbevelen. Een prachtige serie. Het zijn zeker, nou ik weet niet hoeveel cd's het wel niet zijn. Maar als je geen geld hebt dat je denkt van ja ik ga niet al die cd's kopen. Dan moet je op, Golden, op, op Spotify gewoon zoeken op Golden Years of Dutch Pop Music. En dan vind je het grootste deel daarvan terug. Mooi hè, dat, dat Spotify hè? Ja, ja geweldig ben gek op Spotify. Ja. Van Morrison ook trouwens. Met zijn bruin oogige meisje. <laughs> jumping in the misty morning fog with ah, our hearts that thumping and you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow. transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high the rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown-eyed girl. just to sing sha la la la la la la la la la la di da just like that sha la la la la la la la la la di da la di da Johnson en Brown Eyed Girl. het eerste uur zit er alweer op, jongens. Het uh, gaat ontzettend snel. Wel, had er nog wel één tussen gekund <laughs> eigenlijk. Oké, nou. <clears throat> we drijven genieten van dit prachtige liedje. <laughs> Zeker zelf. We gaan naar het NOS nieuws van 1 uur. En daarna zijn wij nog een keer een uur lang lekker bij u terug natuurlijk. Met eh, onder andere een leuke conferentie. En eh, natuurlijk straks om kwart over 1 ook nog een keer de vrijwilligersvacature van de week. zou zeggen, tot zo.